Ze moeten tussen hun 65ste en 70ste voor het eerst AOW kunnen krijgen. En elk jaar dat ze er later gebruik van maken moet een hogere uitkering opleveren. Maar ook met 65 jaar blijft de uitkering op fatsoenlijke hoogte en stijgt die mee met de welvaart. Dat is de kern van het voorstel dat de bonden hebben gedaan in de SER. De SER moet voor donderdag met een alternatief komen voor het kabinetsvoorstel om de AOW-leeftijd voor iedereen te verhogen tot 67 jaar. Landen als de Verenigde Staten, Australië en Afghanistan dringen er bij Nederland op aan om in Afghanistan te blijven. Dat schrijft minister Verhagen in antwoord op vragen van de VVD. Volgens Verhagen zeiden ze vorige week rond de VN-vergadering in New York dat ze veel waardering hebben voor het optreden van de Nederlandse militairen in Oeruzgan. Het blijven van de Nederlandse militairen ligt gevoelig in de coalitie. De PvdA wil na 2010 geen nieuwe missie in Oeruzgan. Veruit de meeste Nederlandse militairen die in het buitenland op missie zijn geweest zijn daar positief over. Uit onderzoek blijkt dat de meerderheid van de veteranen blij is met de levenservaring die ze tijdens hun missie hebben opgedaan. Tot nu toe beperkte onderzoek onder veteranen zich bijna altijd tot de groep die negatieve gevolgen heeft ondervonden. Minister Bos spreekt tegen dat topman Zalm van ABN AMRO aanspraak maakt op een buitensporig hoge bonus. Gisteren eiste de Tweede Kamer opheldering over de omvang van de bonus die Zalm krijgt als hij ABN AMRO en Fortis succesvol weet samen te voegen. In een brief aan de Kamer schrijft Bos dat het een van de laagste variabele beloningen is in de financiële sector, als het al niet de laagste is. Het weer, hier en daar wat lichte regen, vooral in het zuidwesten ook zon.